nu de openbaar vervoerstaking van morgenochtend door de rechter is verboden. Staken mag alleen bij een conflict met werkgevers, zegt de rechter. Morgen zijn er wel vakbondsmanifestaties van 65 minuten... in onder meer Den Haag, Amsterdam en Groningen. De politie in Brabant heeft in het dorp Nuland 4000 kilo vuurwerk onderschept. Het is de eerste grote vuurwerkvondst van het jaar. Het vuurwerk, waaronder een grote hoeveelheid lawinepijlen, lag in een zeecontainer en in een schuur. Er is niemand aangehouden. Het Nederlandse Rode Kruis heeft een bankrekening geopend voor hulp aan slachtoffers van het jongste natuurgeweld in Zuidoost-Azië. Op rekening 6868 kan geld worden gestort voor onder andere de aardbevingsslachtoffers op Sumatra en de slachtoffers van overstromingen in Vietnam en op de Filipijnen. De staatsloterij moet in de toekomst doorgaan tot de hele jackpot eruit is. Nu wordt gestopt als de jackpot op een vijfde lot is gevallen. De rest van de pot schuift door naar de volgende trekking. Minister Heersballin wil dat er steeds vijf vijfjes worden verkocht met hetzelfde lotnummer. Dat is in de loop van volgend jaar technisch mogelijk. De Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de Vlaming Peter Verhelst voor Het geheim van de keel van de nachtegaal. Hij kreeg de prijs vanavond in Amsterdam op het kinderboekenbal, de aftrap van de kinderboekenweek. Die heeft als thema eten en snoepen onder het motto aan tafel. De goudprijs is gestegen naar een recordhoogte van 1040 dollar per ounce van ruim 31 gram. Investeerders kopen al een tijd op grote schaal dollars, en verkopen al een tijd op grote schaal dollars en kopen goud. En vandaag kwamen daar geruchten bij dat de golfstaten hun olie niet meer in dollars, maar onder meer in euro's en goud willen verhandelen.